Het luchtruim boven Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije is weer open. En er kan ook vanaf Rome en Madrid weer beperkt worden gevlogen. Maar de grote internationale luchthavens van Londen, Frankfurt en Parijs zijn nog dicht. En Schiphol blijft in ieder geval tot twee uur vanmiddag gesloten. Luchtvaartcentrum Eurocontrol verwacht dat 70% van de vluchten vandaag nog uitvalt. Door de vulkaanuitbarsting is de economische schade voor de luchtvaartsector inmiddels groter dan die na de aanslagen van 11 september 2001. De Europese luchtvaartorganisatie IATA schat de schade op 250 miljoen dollar per dag. IATA wil dat er op korte termijn weer gevlogen wordt waar dat kan. Ook minister Eurlings dringt daarop aan. De KLM laat wel testtoestellen vliegen. Vanochtend is er een Boeing 737 zonder passagiers naar Parijs vertrokken. De KLM wil daarmee laten zien dat vliegen verantwoord is. Twee testvluchten van gisteren naar het Verre Oosten zijn probleemloos verlopen. De sloopregeling voor oude auto's wordt woensdagmiddag om 5 uur stopgezet. Volgens minister Huizinga van Vrom is de pot van 85 miljoen euro leeg. De regeling moet het inleveren van oude, vervuilende auto's stimuleren. En wie zo'n auto inruilt voor een nieuwe, krijgt maximaal 1000 euro. Sinds mei vorig jaar hebben ongeveer 80.000 mensen van de sloopregeling gebruik gemaakt. In Nepal gaat een team van 20 bergbeklimmers de zogeheten zone des doods van de Mount Everest opruimen. Ze halen niet alleen afval weg, maar ook vijf lichamen van omgekomen bergbeklimmers. De zone des doods is berucht vanwege het ruige terrein en de ijle lucht. De afgelopen 50 jaar zijn er zo'n 300 bergbeklimmers omgekomen. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af.